Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Griekenland is het erop of eronder voor de regering van premier Papandreou. Het kabinet komt in spoedzitting bijeen, nu er steeds meer weerstand komt tegen het referendumvoorstel van Papandreou. Die wil dat de bevolking zich uitspreekt over het Europese reddingsplan dat vorige week werd opgesteld. Europese regeringsleiders hebben al gezegd dat dat akkoord niet onderhandelbaar is en ook in Griekenland zelf komt er steeds meer kritiek. Minister van Financiën Venizelos, die ook vicepremier is, is tegen het referendum en ook prominente partijleden verzetten zich. Binnen de partij zou gewerkt worden aan een plan voor een regering van nationale eenheid. Het PvdA Tweede Kamerlid Hans Spekman wil partijvoorzitter worden. Hij is de eerste PvdA die zich kandidaat stelt. De functie komt vrij omdat de huidige voorzitter Lilian Ploemen in januari opstapt. Toen Bloemen vorige maand haar vertrek bekendmaakte, leverde ze scherpe kritiek op partijleider Cohen. Ze noemde hem niet zichtbaar genoeg. De nieuwe voorzitter wordt gekozen in januari op het PvdA-congres. Cubanen mogen vanaf volgende week huizen kopen en verkopen. President Raúl Castro hoopt daarmee de Cubaanse economie een oppepper te geven. Sinds de communistische revolutie in 1959 was handel in onroerend goed op Cuba vrijwel onmogelijk. Wie een huis wilde kopen of verkopen moest dat doen via een ingewikkeld ruilhandelssysteem of op de zwarte markt. De nieuwe wet geldt alleen voor mensen die permanent op Cuba wonen. Buitenlanders kunnen geen huis kopen op het eiland. Syrische tanks hebben opnieuw burgers beschoten in de stad Homs. Er zouden vier doden zijn gevallen. Gisteren beloofde president Assad nog dat het leger zich onmiddellijk zou terugtrekken. De oppositie, de VS en de Verenigde Naties reageerden meteen al sceptisch op die toezegging. Het weer, alleen in het westen kan wat lichte regen vallen. Het is 14 tot 18 graden. Morgen bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan iets koeler. Dit, Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 Den Bosch-Maastricht tussen de knooppunten Eckersweijer en De Hocht.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 oh yeah I just wanna dance with you I just wanna hold you I just wanna be the one that really gets to know I don't care what I don't know I was in the whole lifetime This is what it takes for me to hold it ijzers draaien.